Dat melden goed ingevoerde bronnen aan de NOS. In totaal moeten er 10.000 banen weg. In alle lagen van de organisatie worden banen geschrapt, dus bijvoorbeeld ook onder generaals. Alle tanks verdwijnen, net als de mijnenjagers en de Cougar transporthelikopters. Verder wordt het aantal F-16's verminderd. Naar verluid zijn Oeruzkan-achtige missies deze kabinetsperiode niet meer mogelijk. Minister Hille wil onder meer fors snijden in ondersteunende diensten en in staven. Eerder had hij al aangekondigd dat er voor zo'n 1 miljard euro bij Defensie wordt bezuinigd kabinet neemt waarschijnlijk vrijdag een besluit over de plannen, dan worden ze ook gepresenteerd. In acht gevallen hebben korpschefs onterecht een vergoeding ontvangen. Dat heeft minister Opstelten gezegd. De minister is trouwens niet van plan deze onterechte vergoedingen terug te vorderen, omdat het volgens hem juridisch moeilijk is. Het huidige D66-Kamerlid Berendsen zou een van de mensen zijn die onterecht een vergoeding heeft gekregen toen ze nog korpschef was in Friesland. Ze heeft al gezegd dat ze de onterecht ontvangen vergoedingen wil terugbetalen. Het Openbaar Ministerie wil de 16 Somaliërs die door het marineschip Tromp zijn opgepakt... vervolgen voor poging tot moord op mariniers en voor piraterij. Of ze ook echt naar Nederland komen staat nog niet vast. De Tromp kwam zaterdag in actie om een gekaapt Iraaks visserschip te bevrijden. Er ontstond een vuurgevecht waarbij twee Somaliërs omkwamen. Frankrijk zegt dat de onderhandelingen over een vertrek van zittend president Bakbo van Ivoorkust zijn mislukt. Zijn koppigheid is absurd, al dus Parijs. Hij benadrukte dat Bakbo geen andere keus heeft dan te vertrekken. Zijn presidentieel paleis ligt sinds vanochtend zwaar onder vuur van aanhangers van de gekozen president Ouattara. Het weer op veel plaatsen is het zonnig, alleen in het noordoosten is er meer bewolking.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 Totdat Chip Taylor op een gegeven moment tegen haar zei van... Jij moet eens een stapje naar voren doen. Jij moet eens naast mij komen staan. Dan gaan we samen een duet zingen. Dat duet is er gekomen. En ja, sindsdien heeft zij toch wel een behoorlijke solo carrière.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 Een glorious hallelujah. I don't in that, what you said. I don't believe in that. I don't believe in that, what you said. I don't believe in that. If one dies, then I die too. So do you. A piece of you dies. And I believe in that, what I said. I believe in that. And we were 15,000 lost in Grant's cavalry and we crowned him with the thorns in Calgary. And we trapped men on the beach in Normandy. And we have died a billion times, you and me. And I believe in that, what I said. I believe in that. believe in that, what I said. I believe in that. If one dies, he lives on in me. I believe in that. And he's in you too. Think about it. Just think about that. And we were tortured in Seville back in 48 And we were there in the courtyard with O.J. And we were hobbled with Stillwell back in Mandalay And it don't go away, never does I believe in that, what I said I believe in that laughing at Stop it now I believe in that, what I said I believe in that And I believe in that Oh, I believe I Believe in That, I Don't Believe in That van het album Unglorious Hallelujah. En daar hoort nu die uh, eh, Carrie Rodriguez ook in meezingen. Ik heb hem al vaak eh, ja, de jukebox op het podium genoemd. En dan heb ik het over uh, Watson. Want als die op het podium staat, je vraagt gewoon, wil jij iets spelen van mij? En dan zegt hij, hier. sometimes bad. We like to make that old man mad. Yeah, yeah. Don't play around here. We never paid that old man mind. It was fun to get that kids, we've all grown older. We got little children of our own. We're gonna Don't play around here. Now we think about that old man sometimes and wonder if it make him smile to hear him. Don't play around here. We never paid that old man mind. It was fun to get that En ik kan u wel vertellen dat hij het publiek altijd helemaal gek krijgt hoor. Als hij zo op het podium staat. En, uh, Thank you folks, dat is dan wat hij zegt. En dan eh, staat hij eigenlijk te wachten op eh, het volgende roepje van wil je dat of dat nummer nog eens een keer spelen. En dat doet hij dan gewoon ja, waar je bij staat, zal ik maar zeggen. En dit zijn er twee uit Nederland. Ruud Hermans en Dick van Altenaam. I've empty, I got an Way down inside I need someone Someone to hold me Pull down the shades, turn out the light Love me tonight Don't think about tomorrow It don't matter anymore We can turn the key and lock The world outside the door I need you so now Come on, let go Kick off your shoes, turn out the light, love me tonight. Now don't you worry, we're all alone now. Let your hair down, come and sit by my side. Turn off the TV, put on some music. Pull down the shades, turn out the light, love me tonight. Don't think about tomorrow, it don't matter anymore. We can turn the key and lock the world outside the door. I need you so now. Come on, let go now. Kick off your shoes, turn out the light, love me tonight. Pull down the shades, turn out the light, love me tonight. Ruud Hermans en Dick van Altena. Geschreven door eh, Dick van Altena. Ja, hij heeft er eh, werk aan gehad eh, samen met Ruud Hermans. En de cd die heet gewoon Lonely 2. En dit is dan weer muziek uit Amerika. Ik heb het over de formatie Bombshell. Kelly Shepard, zij maakt deel uit van die formatie. En zij heeft het over 19 and Crazy. NHL 19 and uh, Crazy. Rob Crosby, hij was uh, een paar weken geleden hier nog in Nederland en uh, toen heb ik hem gesproken. En toen zei ik zo tegen hem van, wanneer komt er dan weer eens een nieuwe cd van jou uit? En toen zei hij van, nou ben maar niet bang hoor, ik ben er helemaal mee bezig. ik ben alweer volop aan het schrijven, ik heb alweer een aantal liedjes klaar liggen. En dit is nog uit 1995 van de cd Starting Now. wants She's got what it takes She can read me like a book She forgives me my mistakes With a woman like that Now when I'm down she knows the way I feel Her smile woman like that A woman like that Oh, I got a woman like that yeah. Bandje nummer 1 van deze cd, Starting Now, A Woman Like That dit, dit is dan nou weer de formatie uit Amerika. Blackberry Smoke. Good and Coming. Two six packs of Shiner. 99 cent butane lighter. Lucky strikes and a fifth of Patron. top Mustang followed us down to the lake and didn't have to think about that too long. Skinny dipping in the bright moonlight, situation couldn't be more right the sun comes up. 아 Kreeg van de week een mailtje binnen en eh, die mensen die schreven van... Eh, als jij nou vier nummers mag kiezen van de cd Common Thread, de muziek van de Eagles... welke nummers zou jij dan allemaal draaien? En zou je die dan eens willen draaien? En toen dacht ik bij mezelf van... Och, het is alweer een hele tijd geleden dat ik die cd eh, in de cd-speler heb gehad. Dus waarom niet Heartache Tonight? gezongen door John Anderson. En geschreven door Don Henley en Glenn Frey van die Eagles natuurlijk. Hè? En ik zou deze cd helemaal kunnen draaien in één uitzending, want er staan 13 tracks op. Alle 13 muziek van de Eagles, maar uitgevoerd door verschillende artiesten. Onder andere... Oh, Susie Bogus. Take it to the limit, eh, geschreven door uh, eh, Meisner en uh, Dan Henley. En dat was nummer 2. En dan heb ik er nog eentje op mijn verlanglijstje staan. op het verlanglijstje staan van die verzoekplaat aanvragen, wat u eventueel ook kunt doen. En dit is dan zo'n nummer dat duurt 6 minuten en 30 seconden. Geschreven door Dan Henley en Glenn Frey. Lion Eyes. Verzoekplaten? Op verzoekplaat with your man And she won't have to worry She'll dress up all in lace Go style Late at night That big old house gets lonely I guess every form of refuge has its price it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for headed for the cheating side of town nummers van de Eagles nu uitgevoerd is door eh, Diamond Rio. Nou, en dan kom ik nu aan eh, plaatje nummer 4. En wat zou dat nu toch zijn, hè? Ik heb het ook al vaker laten horen, hoor. Ook weer geschreven door die Henley en Frey. Het is geproduceerd door Godfunders Terug te vinden op de cd Common Thread van de Eagles. Dit is Trisha This talk on the street, it sounds so familiar Great expectations, everybody's watching you something Ik zei al, ik zou deze cd in één keer helemaal kunnen draaien in dit programma. Want uh, eh, er staan maar liefst uh, eh, 13 tracks op. En 13 verschillende artiesten waarvan u er nu vier heeft gehoord. En dat allemaal op de cd Common Thread, Songs of the Eagles. History in the Making, Darius Rucker. Hij heeft het geschreven en hij zingt het ook. Don't move, baby, don't move. Oh, look at you, I just wanna take this in The moonlight dancing off your skin Now time, let's take our time I just wanna look in your eyes and catch my breath Cause I got a feeling this is the start of a beautiful ride that'll never end. Tree in the Making, Darius Ruggum. Ik kreeg van de week een eh, cd'tje thuisgestuurd van uh, En dat is zo'n kleine platenmaatschappij hier in Nederland. Eigenlijk eh, iemand die meer distribueert dan dat het een platenmaatschappij is. Highways, Ghost, Hearts and Home. Dat is de cd van Susan James. En dit is Airstream Girl, door haar zelf geschreven. Singer-songwriter. misschien zegt u wel, this is my kind of country. Hetzelfde als Randy Houser. I don't mess with the monkey, let him roll right off my back. I fly like a bee to the honeys Turn a bar to an all-out love shack Can I get an amen? A hallelujah A little splash of the coke in my blackjack Don't let this black tie fool ya. I'm a down-home groover A midnight mover Give me me and midnight bulldog Sitting on the front porch Old man Willie be banging on the G-chord Little girl bring cooking up the chicken Sipping on the liquor Everybody listening Around son dragging in the dirt like a Tonka toy, boy.